Volgens Dijsselbloem is er wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg om nu al met een gezamenlijke verklaring te komen. De Griekse minister van Financiën Varoufakis zei na afloop van het overleg dat hij verwacht dat er maandag een overeenkomst wordt gesloten. Hij zei ook dat het nooit de bedoeling was geweest om nu al een akkoord te sluiten, maar dat het verder goede gesprekken waren. In Colombia is een Nederlander vrijgelaten die daar vorige maand werd gegijzeld door strijders van de Grilla-beweging ELN. ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de man van 52 is vrijgekomen na intensieve inspanningen van de Nederlandse ambassade in Bogota. Over de identiteit van de gegijzelde is verder niets bekendgemaakt. Ook de gijzeling zelf, die in januari begon, is destijds niet in het nieuws gekomen. Minister Koenders zegt dat hij opgelucht en verheugd is over de vrijlating. Van de 1300 boeren die in Friesland getroffen zijn door de muizenplaag... hebben zich bijna 900 aangemeld voor een gratis taxatie. De provincie Friesland maakt 200.000 euro vrij voor het opmaken van de schade. Uit satellietbeelden blijkt dat de overlast door muizen nog steeds toeneemt. Er zijn inmiddels ook schademeldingen uit andere provincies dan alleen de noordelijke. Niet ver over de grens bij Venlo in het Duitse plaatsje Alpen is een Nederlandse vrachtwagenchauffeur verongelukt. Hij raakte met zijn truck van de weg en ramde een huis. Daar was niemand thuis. Volgens Duitse media was de man van 46 uit Helmond op slag dood. Mogelijk is de man onwel geworden door bijvoorbeeld een hartaanval. Het weer, vannacht kan het licht vriezen.